Mark Visser met het NOS-journaal. De VVD met het regeerakkoord. De onderhandelaars van VVD en PvdA werden het afgelopen dagen eens... en nu hebben ook de fracties ermee ingestemd. VVD-leider Rutte zei na de fractievergadering dat de VVD het een evenwichtig pakket vindt... dat Nederland sterker uit de crisis zal komen. PvdA-leider Samsom zei dat hij zijn fractie hem steunt... en dat hij het mandaat heeft gekregen om het akkoord af te ronden. Samsom realiseert fractie zich hoe belangrijk dit akkoord voor Nederland is... en vindt de fractie dat er goede punten in staan voor de PvdA. De onderhandelaars zetten nu de puntjes op de i met informateurs, Kamp en Bos. En later vanmiddag wordt het regeerakkoord dan gepresenteerd. VN-gezant Brahimi is teleurgesteld over het mislukken van de wapenstilstand in Syrië. Vrijdag werd een bestand van kracht dat vier dagen zou duren... Maar diezelfde dag werd het al geschonden. Brahimi zegt dat de VN voorlopig niet zien in een vredesmissie in Syrië. Vandaag, laatste dag van het bestand, wordt er in Syrië weer gevochten. Bij een bomaanslag in Damascus zouden tien mensen zijn omgekomen. De orkaan Sandy is in de afgelopen uren in kracht toegenomen. Het Amerikaanse orkaancentrum meldt maximale windsnelheden van 140 km per uur. De orkaan ligt zo'n 600 kilometer in het zuidoosten van New York... en komt naar verwachting komende nacht aan land. Het openbare leven in New York ligt vandaag vrijwel geheel stil. Ook Wall Street blijft vandaag dicht. Er moeten duidelijke regels komen voor automobilisten... zodat die beter kunnen reageren op ambulances en andere hulpdiensten in het verkeer. Dat bepleit het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Gisteren raakten vier mensen gewond toen een ambulance met hoge snelheid tegen een personenauto botste. Mensen die rijles krijgen leren nu alleen dat ze hulpdiensten de ruimte moeten geven... maar weten vaak niet hoe goed ze dat moeten doen. Het weer van tijd tot tijd regen. Het is een graad of 10. Morgen een enkele bui, maar ook zon. En het wordt dan opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ew. audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de Isso é para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem.